Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Wordt 5 mei een echte vrije dag, als het aan Mark Rutte ligt wel. Hoewel Bevrijdingsdag een feestdag is, geven de meeste bedrijven hun personeel maar eens in de vijf jaar vrij op 5 mei. Grote kans dat dit in de toekomst verandert. Dat je dus elk jaar op deze dag vrij bent, zegt onze demissionair premier. Helemaal voor. Eh, alleen de regering gaat er niet over. Dat moeten dan dus de bedrijven regelen, de cao's. E Mijn indruk is dat we daar heel dichtbij zitten. Ook de vakbonden willen graag zo'n vrije 5 mei. Ze vinden het belangrijk dat mensen elk jaar kunnen stilstaan bij hun vrijheid. In Rijswijk in Zuid-Holland zijn vijf roeiers in botsing gekomen met een vrachtschip. De schipper van het vrachtschip ging net onder een brug door en zag de roeiboot niet. De vijf studenten die in het bootje zaten sprongen in het water en wisten naar de kant te zwemmen. Ze kregen van de brandweer een dekentje om weer op te warmen. Ze zijn niet de enige roeiers die vandaag een nat pak haalden. Ook professionele roeiers van de Holland 8 belanden vandaag in het water. Ze waren aan het trainen op een meer in Oostenrijk toen het ineens hard ging waaien en hun boot vol water liep. Je moet hem blijven. En je, moet, je moet nu daar naartoe, hè. Rustig groeien en, en, en achter, daar blijven hozen. Voor zover het gaat, hoor. Een motorboot heeft het ondergelopen roeibootje naar de kant gebracht. De oranje roeiers hadden het wat koud, maar het gaat oké okay met ze. En in Diergaarde Blijdorp kunnen ze beschuit met muisjes gaan eten. Want in de Rotterdamse dierentuin is vannacht een baby-olifantje geboren. Nieuwsgierige dierenliefhebbers kon heel de bevalling meekijken via de webcam van het olifantenverblijf. Het is nog niet bekend of olifant Banga een jongen of meisje heeft gekregen.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 Op de A6 van Lelystad naar Muiden kom je in een file van 5 kilometer tussen Almere Stedenwijk en Knopend Gooimeer. De vertraging is 25 minuten. De weg is namelijk bij Knopend Muidenberg bijna helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A27 en de A1. Verder vielen op de A10 de ring van Amsterdam bij Watergraafsmeer. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech waardoor er één rijstrook dicht is. Vanaf Landsmeer kost je dat ongeveer een kwartier. En ook op de A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 10 minuten op onthoud.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 Nothing you can do to break his stride. Cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides. Cause she's got the key to getting you started. All Automatic, cause there's nothing you can do she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. Automatic, boy, she's got you hypnotized. I'm talking to you, she'll make a slave out of you. But you can't help it, boy, so it's okay. I'm talking to you, she'll make a slave out of you. But you can't help it, boy, so it's okay. She overdraft, pushing every button that she finds. Really got your motor running high, and you know she's taking over your body.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 Oh, what about my mind and my son, Lord? Anything meant for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cool when I was already here.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 de politiek is te veel met zichzelf bezig... in plaats van met het oplossen van problemen van de mensen in het land. Dat blijkt uit een onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. De Raad van Toezicht van Facebook oordeelt dat de accounts van oud-president Trump terecht zijn geblokkeerd. Wel moet Facebook opnieuw onderzoeken of die blokkade voor altijd is. In januari werden de accounts van Trump op Facebook en Instagram opgeschort... naar aanleiding van de bestorming van het Capitool. En bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7300 nieuwe coronagevallen gemeld.